met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de roofoverval op de Haagse juwelier Ruud Stratman is over afgelopen nacht aangehouden. Bij die overval werd Stratman doodgeschoten. De politie heeft de man op straat in de Schilderswijk in Den Haag opgepakt. Het is de 19-jarige Zia Bourukcu uit Den Haag. De tweede, twee verdachten waren sinds de overval op de juwelier vorige week woensdag voortvluchtig. De politie verspreidde gisteren hun namen en foto's. Gisteravond deed de moeder van Baruch bij de NOS een oproep aan haar zoon om zich te melden bij de politie. De tweede verdachte, Sandro Grigolia, is nog voortvluchtig. Nederlandse transportbedrijven hebben zwaar te lijden van de hoge brandstofprijzen. Volgens de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 65 bedrijven failliet gegaan. Dat is bijna de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De organisatie zegt dat veel bedrijven door de crisis in 2009 al moesten interen op hun reserves en dat ze nu geen of nauwelijks winst maken. Een deel van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen is dicht door een tekort aan personeel. Er zijn twee vacatures voor IC-artsen en er zijn personeelsleden ziek. Het ziekenhuis zegt dat het lastig is om snel mensen aan te nemen omdat die vaak met hun partner naar Groningen moeten verhuizen. Het UMCG zegt dat er ondanks de problemen voldoende bedden beschikbaar blijven om aan de vraag te voldoen. In Frankrijk is een milieuactivist van Greenpeace met een paraglider op het terrein van een kerncentrale geland. Hij wilde daarmee aantonen dat de centrale slecht is beveiligd. De man vloog met de glider over de centrale, gooide een rookbom naar beneden en landde toen binnen de hekken van de centrale in het zuidoosten van Frankrijk. Hij werd onmiddellijk gearresteerd. Vorig jaar beloofde de Franse regering dat de kerncentrales beter zouden worden beveiligd. De activist wilde aantonen dat dat nog steeds niet is gebeurd. Het weer, eerst wat zon, later meer bewolking en vanuit het zuiden buien. Met kans op onweer het wordt 13 graden aan zee tot 21 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A4 richting Den Haag bij Leidschendam 2 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is daar dicht. A12 Utrecht naar Den Haag tussen Voorburg en Den malieveld 3 kilometer. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort staat ook 3 kilometer tussen knooppunt Rijnsweer en de afrit Den Dolder. Tot zover de verkeersinformatie.